Familie en vrienden zwaaiden Jessica Watson uit in de haven van Sydney. Haar eerste poging liep vorige maand verkeerd af. Niet lang na vertrek botste ze in het donker tegen een vrachtschip... waardoor haar zeilboot zwaar beschadigd raakte. Ondanks oproepen om van het avontuur af te zien... is Jessica Watson vastberaden haar droom waar te maken. De Nederlandse Laura Dekker, die inmiddels 14 is, wil ook solo rond de wereld zeilen. De rechter heeft haar onder voorlopig toezicht van jeugdzorg gesteld. Door drugsgeweld zijn in Rio de Janeiro zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie twee politiemensen. Vanuit een sloppenwijk in Rio beschoten drugshandelaren een politiehelikopter. Die wist nog een noodlanding te maken op een voetbalveldje, maar daarna vloog die in brand en explodeerde hij. Drugshandelaren probeerden de controle over te nemen in de Braziliaanse Krottenwijk. Er braken zware gevechten uit met concurrerende drugsbendes. Na het neerhalen van de helikopter braken nieuwe vuurgevechten uit tussen bendeleden en de politie. Uit wraak voor het politieoptreden staken bendeleden in aangrenzende krottenwijken in Rio zeker acht bussen in brand. De busmaatschappij schat de schade op omgerekend een miljoen euro. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Duitsland van gisternacht is gebeurd doordat de chauffeur onwel werd. Hij deed nog wel zijn alarmlichten aan, reed de vluchtstrook op en remde. Daarna verloor hij het bewustzijn. De bus van Hatro Tours raakte in de berm en kwam op zijn kant terecht. Daarbij raakten de chauffeur en vijf anderen gewond. In de bus zat een kerkkoor Maurik in de Betuwe dat op weg was naar Keulen. Het weer nog. Vannacht droog en koud, plaatselijk lichte vorst en ook kans op een mistbank.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 satisfy my hunger. I drink water to quench my thirst. I use my mouth and air to blow balloon up. I breathe with pen to watch it burst. make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key.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 Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem.